Een voorspoedige start. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Veel energiebedrijven vragen een borgsom aan klanten die schulden hebben, meldt het consumentenprogramma Kassa. Bijna alle energiebedrijven laten nieuwe klanten screenen op kredietwaardigheid. Mensen die schulden hebben gehad of op een andere manier een financieel risico vormen... moeten een waarborgsom betalen voordat ze gas en elektriciteit krijgen. Dat bedrag kan oplopen tot 1000 euro. Feitelijk weigeren de energiebedrijven daarmee risicoklanten... terwijl ze een acceptatieplicht hebben, zegt de branchevereniging van schuldhulpverleners. De Nederlandse mededingingsautoriteit stelt een onderzoek in. Van de grote energiebedrijven is Essent de enige die geen voorschot vraagt. Voortvluchtige criminelen kunnen vaak probleemloos een paspoort krijgen, meldt RTL Nieuws. Dat komt doordat honderden van hen niet op de zogenoemde signaleringslijst van justitie staan... die gemeenten gebruiken bij het verstrekken van paspoorten. Op de lijst staan 217 namen, terwijl er meer dan 1500 veroordeelde criminelen voortvluchtig zijn. Ook blijken gemeenten vaak niet de actuele lijst te hebben... omdat ze zelf nieuwe namen moeten toevoegen die ze van justitie doorkrijgen. En dat blijkt in de praktijk nogal omslachtig te zijn... Staatssecretaris Teven zegt in een reactie tegen RTL dat justitie de lijst beter moet gebruiken. Italië gaat op 24 en 25 februari naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Dat heeft het demissionaire kabinet van premier Monti bekendgemaakt. Vandaag maakte president Napolitano de weg vrij voor de verkiezingen door het parlement te ontbinden. De technocraat Monti volgde ruim een jaar geleden Silvio Berlusconi op... om Italië uit de economische crisis te loodsen. Gisteren diende Monti zijn ontslag in... omdat de partij van Berlusconi hem niet meer steunt. In de eredivisie heeft Vitesse punten laten liggen. Uit bij Heerenveen verloren de Arnhemmers met 2-1. Het weer, vanavond blijft het stevig doorregenen. Ook morgen af en toe regen. In de loop van de middag wordt het wat droger.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 En de tweede en derde uurtje zijn van niemand minder dan onze eigen resident DJ. Mauzo met zijn Global House Vibes. Of het beste van dance in de mix. Twee uur achter elkaar. Als opening hoorde je het nummer van Wham. In een dancejasje gestoken zijn pak een beetje ja, kleine honderd eh, remixen gemaakt van Wham! At Last Christmas. Dit keer was het Joe McAldery. At Last Christmas, The Seven Heaven Club Mix. Zometeen onderweg Carmin Coach met Sleigh Rides. Alweer zo'n mooi kerstnummer. Ook nog een beetje shownieuws. De party update komt voorbij. Maar eerst hier Avicii en Nicky Romero. Met de laatste hit van hun You Could Be The One. Door het alleen hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk.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 do. boy, gingerbread puff. Now kiss me, did you miss me? Mistletoe for some love. The winter ice so cold, yeah, it's clogging my snuff. I need the fireplace hot, get the logs in the oven. Until I get my eggnog, a fog fogging me up. Catch me candy cane crunching, come on. Our cheeks are nice and rosy and comfy cozy are we. We're snuggled up together like birds of a feather would be. Oh, let's take the road before us and sing the chorus or two. Is zo'n gezellig kerstplaatje van Carmen Coach met Sleigh Rides. En daarvoor hoor je Avicii, tezamen Nicky Romero met I Could Be The One. Steven Zandvoort, het is de tijd voor een beetje shownieuws. Madonna is de queen of pop en doet haar naam zeker era. Ze organiseerde de meest succesvolle tournee van 2012. Ze troefde zelfs Justin Bieber, Lady Gaga en Coldplay af. Haar eh, MDNA-tour begon in mei. Inmiddels is ze de hele wereld omgegaan met haar show. Ze begon in Israël, ging daarna naar Europa, Noord-Amerika en eindigde in Zuid-Amerika. Ze sluiten de tour deze week af met een eh, concert in Argentinië. Volgens mij was dat van de week. Als je bekijkt welke wereldtournees veel eh, opdrachten, doet Madonna het erg goed. MDNA heeft daar 173,3 eh, euro opgebracht. Ja, miljoen dan, hè. Bruce Springsteen haalde met zijn tournee Wrecking Ball 151 miljoen dollar op. Pink Floyd trekt al sinds 2010 rond... maar haalde het tot nu toe nog maar 141 miljoen op. Nou ja, maar... Hè. Op de vierde plaats staat Michael Jackson... de Immortal World Tour door Cirque du met 112 miljoen. En Lady Gaga verdiende 94 miljoen met haar Born This Way Ball Tour. En Justin Bieber, die verdiende slechts van allemaal. Al zou ik dat salaris ook best willen hebben hoor. Hij verdiende aan zijn toeren 23 miljoen euro. Dus eh, ja, best leuk toch? M Zandvoort, de Nightwalk, een wandeling over het strand... door de duinen in het centrum van Zandvoort. Far East Movement staat klaar. Maar eerst die Gerspart Doel, samen met Doema... die heerlijke plaat Liever dan Lief. Jij was beter money, ik voel jou, met jou wil ik wel kids. Hang hier met mijn bang. wil jou het liefste wiepen. Jij bent mijn karies van houden en zij is niet eens mijn type. Zij is niet eens mijn type, maar wees nou niet zo naïef. Ik was zoveel beter bij jou, want ik ben toch veel liever dan lief. En oké, ik heb mijn streken, jij mag alles van me weten. Maar als je je hart niet met me wilt delen, zal ik hem wel van je moeten stelen. Vind je mij, vind je bij mij? outfits en de allernieuwste hits. Maar mijn liefde die is puur, voor jou is die niet duur. En authentiek als ik ben, heb ik die op mijn hart geborduurd. Het levensmotto is YOLO, Instagram vol foto's. Jij komt voor en al mijn dromen in een wit-zwarte kimono. Vandaag ben ik jouw thuisreumer. Oké, misschien is hij knapper, maar ik ben stoerder en ik kan rappen. En ik kom net fresh van de tijd. Vind je mij, vind je bij mij, lights. We celebrating like the Lakers in parade all night. Check the antlers on the caddy and the reins on tight. But we saving on the wrapping paper. LA time. LA Times late with the 808 on blast. Tagging mistletoe under the overpass. Tamales for the homeless always go so fast. Yeah, it's Christmas and you're definitely downtown fan. Y'all ain't nothing like downtown. We light it up when the holidays around. We light it up now. Share the feeling. Tis the season. Christmas in downtown LA. Let there be peace. through the fog, or try to eggnog. Figaro a bar, knocking pictures off the wall. Wishing on a star, find a lady on broad. Here's a little art walk on a Christmas card. We could play late like 12 days of Mixmas. Last minute gifts, go ahead, pick the district. Go plate your name, dirty face on the missus. Rooftop off I bank, that's how yeah, we kick it. Ain't nothing like downtown. We light it up now days around. Light it up now. Share the feeling. Tis the season. Christmas in downtown LA. Let there be peace. through the boulevard. We keep dancing. Put the bump into your heart. We keep smashing. Doesn't matter who you are. Represent the West Coast, hands to the stars. LA always keep the greetings green. Feel the holidays like a Christmas tree. Today the meter maids let you park for free. Christmas need to be seven days a week. Ain't nothing like downtown. Mario Zandvoort. Mario Zandvoort. they hit you, you die. You die. Are you Afrojack? No, he's Afrojack. Where he good. Yeah. Afrojack. Is he the one you called the Afrojack? Are you? He is a... You could be more uncomfortable by stripping your bikini on, gypsy. <laughs> I'm kidding. The de Nightwalk. Dat is muziek van Afrojack, de man uit Spike City. Oftewel Spijkenissen met Rock the House. Daarvoor hoorde jij de Far East Movement. Met Christmas in Downtown L.A. En tafel Gers Samen Doe Maar met Liever dan Lief. Zometeen gaan we eens even kijken wat voor leuke feesten er allemaal gaande zijn vanavond. Maar is nog even muziek. Populaire platen op moment op de radio. Showtag en Justin Prime met We Are Cannonball Friends. Ik draag voor jou de Brennan Costa bootleg. door het nu hier op CFM Zandvoort. you got when the motherfucking beat drops. the show, can stop, stop the blow. The world ain't ready cause I rock the globe, so act like you know. clothes off. Ride that <laughs> I drove off. Highway to heaven, don't burn the bridge. Red bandana, blood, sweat, and tears. Yeah, it's Tunji, Tunji, with a capital crucifix. <laughs> yeah. Uh, let, the, let the, good times roll like my weed. Tricks on my skateboard and up my sleeve. YMCMB truck, everything else. So many whips, my garage got well. Now put your mother, mother hands in the air. And my throne is an electric chair. go all night, all night. Wake up the club and let's go all out, all out. More drinks for us, toast to the good times. May they last forever. We're young to the good times. Raise your glass, let's all have some fun. Inspired by the sun, take flight for the day. Sipping a cold beer, sunshine in your face. Long nights are crazy, we are on them. My name's Wiley, yeah, play my song then. When I arrive, I'm causing a heat wave. I got vibes to sell, people want I'm them. Party, I'm gonna dance. Put your hands up on my body, on my body, on my body. Put your hands up on my body. I'm a party, I'm gonna dance. Put your hands up on my body, on my body, on my body. Put your hands up on my body. I'm a party, I'm gonna dance. Put your hands up on my body on my body, on my body. Put your hands on my body. I'm a party, I'm gon' dance. Put your hands on my body, on my body, on my body. Put your hands on my, my, When the sun's out, see the gal them too. I wake up to another gal them tune. I ride out on my Yamaha R6. When I reach in the dance, bring the gal them true. Gal them know, so they wanna wind up. I get behind her and she get wild up. She back it up good, but I try my love. Winding up, gal is the vibe I love. When I arrive, I'm cruising the heat wave. I got vibes to sell, people want them. My name's Wiley, yeah, play my song then. When I arrive, I'm causing a heat wave. Causing a heat wave. Causing a heat wave. Causing a heat wave. When I arrive, I'm causing i I'm a party, I'm gonna dance. Put your hands upon my body, on my body, on my body we just wanna impress. I stand in the clear, don't bother with mess. If it ain't gonna sell, I don't wanna invest. If it ain't got a vibe, I ain't got interest. I wanna see a ice cream man on the road. I wanna see a light skin gal on the road. I wanna get slush puppy with both flavors. Drink that, now I'm right back in my zone. When I arrive, I'm pools in a heat wave. I got vibes to sell, people want them. My name's Whitey, yeah, play my song then. When I arrive, I'm pools in a heat wave. Pools in a heat your hands upon my body, on my body, on my body. Put your hands upon my body. I'm a party, I'm gonna dance. Put your hands upon my body, on my body, on my body. Put your hands upon my body. I- I'm a party, I'm gonna dance. Put your hands upon my body, on my body, on my body. Put your hands wake up doing another gal them tune. I ride out on my Yamaha R6 when I reach in the dance, bring the gal them true. Gal them know, so they wanna wind up. I get behind her and she get wild up. She back it up good, but I try my luck. Winding up, gal is the vibe I love. When the sun's out, we just wanna impress. I stand in the clear, don't bother with mess. If it ain't gonna sell, I don't wanna invest. If it ain't got a vibe, I ain't got an interest. I wanna see a ice cream man on the road. I wanna see a light skin gal on the road. I wanna get slush puppy with both flavors. Drink that now, I'm right back in my zone. Dat was Wiley featuring Rhymes en Miss D met He Wave. Rider Flowrider tezamen met Lil Wayne met Let It Roll. En ook de muziek van Showtag en Justin Prime met We Are Cannonball Friends. CFM Zandvoort, de Nightwalk. Een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. We gaan eens even kijken of er een paar leuke feestjes zijn voor deze zaterdag 22 december 2012. We hebben het overleefd. Die 21ste gisteren zou de wereld vergaan, maar... Dat <laughs> is een, eh, hè, een hoop onzin. We gaan het meemaken wanneer het echt gaat gebeuren. Maar in ieder geval, het is een zaterdag voor kerst. Nog een paar nachtjes slapen en dan is het eindelijk kerst. Ik heb nog een paar leuke feestjes voor je voor vanavond. Vanavond vanaf 11 uur ben je welkom in Escape in Amsterdam. Tot 5 uur in de ochtend mag je helemaal uit je bol gaan op Brainwash. En dat is met eh, de DJ's. Onze eigen Zandvoortse Raimundo. Hij doet het vanavond samen met Frederik Abbas, Sexy Mr. S on Sex. En de MC eh, in die avond, eh, vanavond is Mr. MC Charles. Vanavond dus Brainwash in Escape in Amsterdam. Vanavond in The Place to Be, The Little Buddha, Millionaire Dance Edition 2. Vanaf 11 uur ben je welkom in The Little Buddha. Op 4 uur ga je helemaal uit je bol. De intree 35 euro. En wat krijg je daarvoor terug? Mike S., Chris Scott, Niels Marie, Brothers in the Boots, Amy Roog, Brian S. en nog veel meer. En de, eh, het is allemaal hosted bij Mr. G en Dimitri Nikita. Vanavond dus in The Little Buddha, Millionaire Dance Edition, deel 2 alweer. Als dus we gaan kijken naar de grotere feestjes vanavond in Amsterdam... moet je zijn in de RAI. Is inmiddels begonnen. Begonnen om 9 uur vanavond. Valhalla. Tot 7 uur in de ochtend kan je helemaal op je bol gaan op uh, Juan Sanchez... Ben Sims, Sandwell District, Secret Cinema, Alex on Mike Henning, Quintin van Honk, John Talabot, Michael Jacques... Nou, nog veel en veel meer. De Flexicon, Jello Klaar nog. Face DJ Ruud, Girls Love DJ Set, Josiah Rubix... Dirtcaps komt ook nog voorbij. De hele rij, elke hal is gewoon gebruikt voor een, eh, voor een DJ-formaat. Onder andere een format, dekmantel, pleinvrees, Girls Love DJ's eh, zaaltje... Apenkooi, Colors, Bar 27, Backstage Night Division, Paardenkracht. Dat allemaal in de rij vanavond. Het feestje Valhalla. Het duurt tot 7 in de ochtend en de intree is 29,50 eh, euro. Dus... De laatste berichten waren dat er nog kaarten te koop waren aan de kassa. Dus ik zou gewoon even kijken. Toch in de buurt bent. Vanavond in de Sands hebben we Latin Festival met DJ Freddy O. DJ Matthias. DJ La Corriente. DJ El Diablo. DJ José Mendes. En Rico Parelta. Vanavond tot 10 uur. Oh. het is vanmiddag om 2 uur begonnen en het duurt tot 10 uur vanavond. Dus eh, ja, dan moet je wel heel snel zijn, hè? Pak hem bij, het kan nog 20 minuten meepakken van het feestje. Maar eh, we hebben er nog eentje. Vanaf 11 uur. Ook in de sand. Jamrock meets Afro Dance XXL. Dat is met Wax Friends, Ja, Caribou, Tixo, Henry, X, DJ, Dr. Ray, Cujo, G-Man, In, Super Kids, Michael eh, X en eh, MC is Gary Black. Vanavond dus Jamrock meets Afro Dance XXL vanaf 11 uur in de sand. En de intree is 18 euro. En vanavond natuurlijk in de Ziggo Dome 538 Jingle Balls nu tot 11 uur vanavond. Dus eh, ja, ook dat eh, is nog een beetje... En onder andere Flow Rider en nog veel meer. Vanavond dus in de Zigo dan, die leuk te weten. Je kan binnenkort ook kijken als je Zigo hebt natuurlijk. Op de televisie hebben zo'n eh, zo kanaaltje waar je gewoon continu... ja, concertjes kan kijken die geweest zijn. Vanavond in de Stalker in Haarlem hebben we Klerenzooi 3.0 met uh, Comma Boonstra, Watje Witteman, Charles Michel, Le Fonk en Adik. open op 12 uur. En tot 5 uur ben je welkom in, de, in Stalker in Haarlem. Het feestje Klerenzooi 3.0. En het laatste feestje natuurlijk hier in Zandvoort, hè. Club Exposure. Ook deze week heb ik geen lijst gekregen met de DJ. Moet gewoon even kijken. Het begint om 11 uur, duurt tot 5 uur. Club Exposure in de overkant. Het feestje Flugel Après Ski Party. En als je denkt van ik wil toch echt weten wie de ik er naartoe gaat. Kijk even op, eh, op eh, clubexposure.org. www.clubexposure.org aan elkaar geschreven. En dan eh, kan je vinden wie er vanavond draait. In ieder geval, het is Vlugel Apres Ski Party. Als je er verhoudt, kan je er naartoe gaan. En anders zou ik lekker naar Amsterdam of naar Haarlem gaan. CFM Zandvoort, dat was de party update. We gaan door met muziek About Black en TLC met Be Free. zaterdagavond. Dance Night. Dance Night. slim. Gaat alweer een tijdje mee. Weapon of Choice, de DJ Hacker Funkmeister remix hoorde en daarvoor hoorde je Blank en TLC met Be Free. CFM Zandvoort, zaterdagavond een wandeling over het strand... door de duin in het centrum van Zandvoort. Straks vanaf 10 uur, twee uur lang de Global Housewives... met onze eigen DJ Mauso. Wat doet die tijd nog een hoop lekker muziek. Onderweg straks nog de kraaien. Je weet wel, die man uit Rotterdam, ik vind je lekker. Maar is die Inia Day versus in Viani het Sweet Lover en we Sad. Doe het hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Ik geef je alles tot mijn laatste zin. Ik pak die wortel mijn bij, de kniel die op tilt. Dan komt die stok voorbij, dat jij je eigen niet beveelt. Je dan stuur